Bewoners van appartementen naast en boven de winkel zijn uit voorzorg naar een hotel gebracht. Twee brandweermannen zijn bij het blussen gewond geraakt en moesten naar het ziekenhuis. Een van hen is ernstig gewond. Het vuur is waarschijnlijk begonnen in de opslag achter het winkelpand. Bisschop van Luin van Rotterdam wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar seksueel misbruik binnen katholieke instellingen. Van Luin, die voorzitter is van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, zei in het tv-programma Kruispunt dat het de taak is van de kerk om misbruik helder en duidelijk te veroordelen en verontschuldigingen aan te bieden. Bij de katholieke organisatie Hulp en Recht zijn de afgelopen week 200 meldingen van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk binnengekomen. Bij een zware ontploffing in Lahore in het oosten van Pakistan zijn zeker drie doden gevallen en enkele tientallen mensen gewond geraakt. De ontploffing deed zich voor bij een politiebureau. Het is nog niet bekend wie erachter zit, maar vermoed wordt dat de Pakistanse Taliban de aanslag hebben gepleegd met een autobom. Het oosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,0 op de schaal van Richter. Volgens de autoriteiten zijn er zeker vijf doden. Het epicentrum lag ruim 40 kilometer ten westen van de stad Bingöl in de provincie Elazığ. Volgens ooggetuigen duurde de beving ongeveer een minuut en brak, brak er paniek uit onder de bevolking. Undercoverjournalist Alberto Stegeman is er opnieuw in geslaagd om op Schiphol nep-explosieven een vliegtuig binnen te smokkelen. Dat was gisteravond te zien op SBS 6. Hij kocht tax-free een fles drank en verwisselde de vloeistof. Daarna liet hij het tasje in de winkel sielen en ging aan boord van een vliegtuig naar Londen.